Vijf uur. Vijf uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de aanhoudende bosbranden in Californië... is inmiddels opgelopen tot 23. Nog eens 14 lichamen zijn aangetroffen in auto's en huizen... in het noorden van de Amerikaanse staat... dat zwaar getroffen is door de bosbranden. President Trump heeft de branden in Californië officieel bestempeld als noodsituatie. Daarmee komt er onder meer geld beschikbaar voor de evacuatie van bewoners... en ook hulp voor de slachtoffers. Zeker 250.000 mensen hebben de opdracht gekregen hun huis te verlaten. Tsjechië wil schrijver Milan Kundera na bijna 40 jaar zijn staatsburgerschap teruggeven. Premier Babis deed zijn eh, aanbod gisteren in Parijs... waar hij een bezoek bracht aan de 89-jarige schrijver. Kundera ontvluchtte het communistische bewind in Tsjechoslowakije in 1975... en vestigde zich in Parijs. In 1979, na de verschijning van Het Boek van de Lach en de Vergetelheid... werd Kundera zijn Tsjechoslowaakse nationaliteit ontnomen... Of de schrijver akkoord gaat met het aanbod van de Tsjechische premier is nog niet bekend. Kundera is inmiddels Frans staatsburger en schrijft al jaren in het Frans. De 4000 migranten die van Honduras onderweg zijn naar de VS... hebben hun tocht weer vervolgd na een paar dagen rust in Mexico-stad. De migrantencaravaan bestaat voornamelijk uit Hondurezen... van wie bijna de helft minderjarig is. De Amerikaanse president Trump heeft de migranten opgeroepen om te keren. Deze week scherpt Trump het asielbeleid verder aan. Bij een aardverschuiving in Brazilië in de buurt van Rio de Janeiro... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. In het gebied regent het al een paar dagen onophoudelijk... en daarom geldt de noodtoestand. Bewoners zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. Het weer, kan hier en daar een bui vallen en het koelt af naar een graad of negen. De komende dag nemen de buien toe, mogelijk ook met onweer. Tussen de buien door kan de zon er soms even bij komen en het wordt zo'n 14 graden.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. The US to UK, NYC to LA. From sidewalks to highways, see, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.